Salinger overleden. Hij leefde daar sinds begin jaren 60 in zelfgekozen afzondering... omdat hij teleurgesteld was in de literaire wereld. Bekendste boek van Salinger is zijn eerste roman The Catcher in the Rye... vertaald als De Vanger in het Graan uit 1951. Het gaat over de tiener Holden Caulfield... en de vervreemding die hij voelt tijdens een paar spijbeldagen in de stad New York. De roman kreeg een cultstatus. Hij schreef ook onder meer Franny Zoe en Nine Stories. J.D. Salinger was 91. Minister Kramer vraagt het Planbureau voor de Leefomgeving om te kijken naar fouten in het rapport van het klimaatpanel van de VN. Het panel schreef dat de gletsjers op de Himalaya in 2035 zijn gesmolten. Maar dat blijkt op zijn vroegst honderden jaren later te zijn. Kramer vindt dat verontrustend, omdat hierdoor het vertrouwen in het klimaatonderzoek is geschonden. Ze wil weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. In het noorden van Irak is een Al-Qaeda-leider door Amerikaanse militairen gedood. Volgens de Amerikanen speelde hij een belangrijke rol in het organiseren van bomaanslagen in Irak. en zou sinds 2006 zelfmoordterroristen van Syrië naar Irak hebben gesmokkeld. Het Amerikaanse leger spreekt daarom van een belangrijke slag voor Al-Qaeda. Mensen die niet roken zouden een lagere premie voor de zorgverzekering moeten betalen. Ook bijvoorbeeld sporters en mensen zonder overgewicht zouden in aanmerking komen voor een lagere premie. Het staat in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, RVZ, binnenkort uitbrengt aan minister Klink. Meer dan een derde van de totale ziektelast in Nederland is volgens de RVZ rechtstreeks terug te voeren op een ongezonde levensstijl.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 crook in the hammock plays. on Het is donderdagavond en je weet waar het tijd voor is. Alternatieve muziek hier op ZFM Zandvoort. Met vandaag, we hebben weer een gast in de studio. Dames en heren, mag ik één applaus voor Tess. Woe! Nou Tess, eh, welkom. Welkom. Hallo even de microfoon een stuk dichterbij. Ja, dan kun je, een stuk beter te horen. goed? Ja, ja, dat is beter. Hey Tess, met welk soort muziek ga jij ons verblijden vandaag? Ehm, ja, dat, eh, dat hoor je vanzelf wel, toch? <laughs> ja, dat ja, het wordt akoestische, ja, akoestische muziek. akoestische muziek. Dat is eh, vrij duidelijk al, maar kan het nog iets duidelijker? Ehm, wij weten het, alleen de luisteraar nog niet. Ja, ik weet het ook niet echt helemaal meer. Eh, vroeger noemde ik het altijd eh, akoestische punk, maar dat is het niet meer echt. Het is nu eh, veel te poppy geworden om dat nog zo te noemen. Maar misschien zijn jullie blijer met zo'n omschrijving of niet? Ja, ik vind het een prachtige omschrijving, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik, kan niet anders... Ja, akoestische punk. Ja, wat ga ik dan vergelijken? Ik denk dan een Hey Ho Let's Go van de Ramones, maar dan akoestisch. Eh, ja, of eh, ja, nou ja, er is dan dus eh, die artiest Frank Turner, die is de laatste tijd wat populairder aan het worden, geloof ik. Maar die, die maakt ook akoestische punk. Maar die kende ik nog dus? niet. ja, een beetje ja, ik, punk qua dat ik zeg maar veel politieke teksten heb en zo. Ah, politiek, politiek georiënteerd dus. Ja, hier en daar wel. Ja. Hier en daar wel, daar gaan we het denk ik over hebben straks. Oh, leuk. Oh, leuk. <laughs> Vind je dat leuk? Of? Nou, ja, nee, nee eigenlijk niet. Maar... <laughs> Gaan we het er toch over hebben. Ja, oh. Over punk gesproken. Aankomende zondag staan ze weer in Heineken Music Hall met Sikkelverdal in het voorprogramma. Kom er om 6 uur. Het is een grote avond met 1,5 en volkpunk. Hier is de Dropkick Murphys in the streets of Boston. In the streets of Boston! Dat zeg ik. irritates me that a uh, that a uh, that annoying person she is so dramatic there is nothing nothing special about you leave me alone shut the hell up there is nothing nothing special about you don't know me. You don't know me at all. You don't know nothing about me. You don't know you don't know me. You don't know me at all. Do you know? Do you know? Do you know what era? Era, era, irritates me. Data, data, annoying person she is so dramatic. There is nothing, nothing special about you. Leave me alone, shut the hell up. There is nothing, nothing special about you. Leave me alone, shut the hell up. You don't know nothing about me, you don't know nothing, cause you don't know me. Cause you don't know me, you don't know me at all. Brother of doing things, Oh, what's the big fucking point? And I can be bother of doing things where there's no big, big, big, big fucking point. Cause you don't know me, you don't know me at all. There is nothing, nothing special about you. Leave me alone, shut the hell up. There is nothing, nothing special about you. Leave me alone, shut the hell up. Nothing Special van Double Cross. De eerste band die wij ooit in onze studio hebben gehad. Dat was alweer bijna een jaar geleden. Haha, Ik denk, dat, dat, was wel denk mijn mei, april, zoiets. Dat was de eerste band die we ooit hadden. En dat was een succes, je hoorde het. Dit was dus eh, Nothing Special van uh, Double Cross. Ze hebben meegedaan aan de Rob Acta in 2008 uit mijn hoofd. En daar eh, stonden ze in de finale. Ze hebben het helaas niet gered. Degene die het hebben gewonnen was Schiefweet Lloyd. Een soort van progressieve symfonische metalband die het eigenlijk nooit meer wat van gehoord hebt. Maar ja, dat, dat is het risico hè, van de Rob Acta Awards. Ook iemand die aan de Rob Acta Awards heeft meegedaan is Tess. En Tess gaat zo spelen. En helaas weet ik niet, dat zou ze doen door fluisteren, welk nummer ze gaat spelen. Kan ze het nog zeggen? Zeg ja, dat dus. kan ik nu nog zeggen. Dat is uh, Billboard Tragedy. Dames en heren, mag ik één groot, klein, een eh, met trots gepast applausje voor Tess. silence of the night, disrupted by a scream of pain. A tiny girl staring at her reflection. After that perfect smile, it was the evidence she'll slave all her life for more of it all. Because the misconception of beauty is forced upon her on billboards and movies. Popular oversized teenage breasts, and now she's staring up her body, throwing up. Oh. tears can stop streaming over her skinny face. With every breath she chokes, but the commercial keeps on singing, giving all the triggers available, bare naked to all the desirable, all as dignity tied up and raped no mirrors left to break. Can you see face? Just cut it up, take it apart. Give me that almost perfect looks. I'll give everything, just make me, make it of me. Take it from me. Live, live in onze studio hoorde je dus test. Geweldige muziek. We waren zo allemaal onder de indruk dat we meteen daarna Florence en de Machine met Dark Days weer overdraaien. Die overigens op de opening van eh, Lowland staat, eind februari. Dan gaan de kaarten weer in de verkoop voor het mooiste festival van Nederland. Al zeg ik met mijn bescheiden mening. En nou, eh, belangrijke zaken. Hoe vond je het gaan? Hoe vond je, hoe vond je het zelf gaan? Eerste koffie, eerste koffie. ja, eerste koffie. Hè? Eh, ja, nee, dat leuk toch? Ja, ik weet het niet. Ja, ik vond het wel leuk. Vond het wel leuk. Je kan het, eh, we hebben het nu al terug kunnen luisteren. En, en weer zat hij te dromen. Hè? Gewoon weer helemaal in die muziek te dromen. Marcus vindt deze muziek onwijs tof. Dat kan je gewoon niet anders hem zien. En ik hoop eh, jij ook. Ik hoop jij ook. Ik hoop, ik ook, <laughs> natuurlijk. Ja, absoluut. Of de Menno vindt het waarschijnlijk weer niet hard genoeg, toch? Of... Nee, ik, ik hou, ik, hou, ik, hou ook wel eens van akoestische dingen. Maar, ehm, Dit je ik niet. Heb, ik heb, <laughs> nee, dat... Jemig, wat een uh, zelfvertrouwen nee, heb je. <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik vond het zelf heel leuk, maar ja. wat, eh, akoestische punk. Eh, ik hoorde het akoestiek, maar ik hoorde de punk niet zo heel erg. de ehm, vier akkoorden schema, nou- zeg maar. Nee, nee, dat, nee, maar dit is inderdaad, ja. Maar dit is ook wel een beetje van nieuwere lijn, zeg maar. Of weet je, nieuwe, nieuwe nummers. Oké, nieuw, nieuwer. <clears throat> dit is dus een heel nieuw nummer. Nee, niet heel nieuw. Maar ik heb zeg maar... Ja, ik doe dit al zeg maar... Eh, vijf jaar of zo. En in het begin was ik echt eh, inderdaad uh, drie akkoorden schema's. En ja, het is wel wat geavanceerder geworden in intussen. Met een kleine gitaars, riedeltjes en solo's. Ja, ja. Ik ga weer... <clears throat> zo, die is eruit. Cheers. We gaan straks nog meer horen van Tess. allereerst een hele goede Belgische band. En koffie! Maar in goede Belgische band met, een, eh, met de eerste poef van de koffie. This first stage, Triggerfinger. Triggerfinger was dat. Ja, dat vind ik eh, wel heel erg leuk. terwijl ik een eerste slokje van mijn koffie noem. First Taste, Triggerfinger uit België. Ja, die first taste, dat, eh, dat maakt het er wel lekkerder op, hè, die koffie. Heerlijk, echt. Dan ga je mij nou interviewen? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Dan ga je het ook interviewen <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee, eh, ik, eh, ik mag eindelijk ook meedoen. Eh, want er, er, is, er is wat water en koffie over. Dank je, dank je, dank je. Er is wat water en koffie over, over de grond gegaan. En dat heb ik eerst op moeten ruimen. Al voordat ik eindelijk ook mee mocht doen. Tess, ehm, je had het net over dat je ook even op pad bent geweest. Ja. In Hongarije geloof ik. Ja, ja daar heb ik al eh, drie jaar gewoond. Drie jaar gewoond. Ja. Eh, allereerst, wat is het voor een land wat muziek en popmuziek betreft? Ehm, ja, qua, ik, ik vind Hongaarse, eh, Hongaarstalige popmuziek, dat vind ik echt helemaal niks. Maar ja. ze hebben heel veel goede punk- en hardcore bandjes die daar vandaan komen. En ja, ik heb ook laatst... eentje in, in Haarlem gehad. in, in de Pitcher. Hmm. speelde die. Ja. En 11 eh, eh, maart komt er ook nog eh, twee leuke Budapestse hardcore bandjes ook weer in de pitcher spelen. Ja, ja het, hartstikke leuk. ook ook Hongaarse taal is daar heel, heel geschikt ook voor om een beetje kwaad uit de hoek te komen. Zeg maar. Paste ook een beetje die muziek die jij dus maakt, paste dat ook een beetje zeg maar toen jij daar speelde in Hongarije, paste dat er ook een beetje tussen? Ja, ja, op zich wel. Ja, blijkbaar wel. Ik, werd eh, erg eh, met open armen ontvangen in, die scene ook. Eh, gek genoeg. Ja ik, maak natuurlijk gewoon akoestische muziek, maar blijkbaar... ja. ja, heb je ook reacties van die jongens gekregen? Van, toen, ehm. toen je bezig was? Nou, ik heb bijvoorbeeld met de cd meegezongen. Met, van een van die punkbandjes. Eh, omdat ze mijn stem gewoon wel vet vonden, geloof ik. En, <laughs> en ook met hun getoerd. Dus eh, ja, ja ze, zijn gewoon heel positief. Ja, en, en nu woon je in Haarlem alweer uh, weer een tijdje, denk ik. Ja. ja want schijnbaar heb je al eerder meegedaan hè, in het patronaat. Ja, ehm, want dat heb, ik begrepen, ja, dat heb ik begrepen namelijk toen je eh, bij die eerste voorronde op het podium stond. Ja, dat klopt. Toen werd er ook gezegd van, eh, nou je bent niet helemaal onbekend in, eh, in patronaat. Nee, dat klopt. Ik heb, ja, nee, zeker in patronaat ook niet. Ik heb wel in dat, met verschillende dingen, met Heimshelden en zo heb ik ook wel gespeeld. Maar met de Rob Akda heb ik inderdaad eerder meegedaan. Ik weet niet meer welk jaar dat was zal een tijdje terug eh, geweest zijn, denk ik. Ja, of vorig jaar, maar mijn goud is niet echt. <laughs> ja, nou ja, er zijn sommige eh, mensen die, eh, die staan er al voor de vierde keer. Ik geloof de drummer van Ethereal, die, die deed al voor de vierde keer mee. En ik had ook begrepen, de drummer van Palalaka... Die, de winnaars van de derde voorronde, die, die, die, die, heeft daar ook een, een tien, <laughs> tien strippenkaart, geloof ik. Want eh, <clears throat> over de Robacta wordt krijg je altijd, daar ben ik altijd benieuwd hoor. Eh, je hebt vaker meegedaan, dus je hebt vaker een juryrapport gekregen. Is die ehm. juryrapport nou verbeterd of verslechterd? Ja, wel verbeterd. Nou, ja, nou ja, goed. Ik weet niet of dat dan aan mij ligt of, eh, of aan de jury zelf. Maar ik moet zeggen, de eerste keer dat ik meedeed, toen vond ik het juryrapport echt een beetje... van iedereen bedoel ik, hè. Vond ik gewoon echt een beetje een soort van idols nadoen of zo. Afzijkrapport. Ja, afzijkrapport. Ja. En dat, dat viel nu heel erg mee. In ieder geval mijn rapport wel en de rest volgens mij ook wel. Uh, Waren ze opbouwend ook in jouw ogen? Ja, ja zeker wel. Ja, Er stond iets heel geks in over dat ik me anders moest kleden of zo. Ja, ik, ik, ho, ik zoiets heb ik ook gehoord, ja. ja. Maar ja, dat, dat heeft misschien met een soort van... Ik begrijp, ja, als je kijkt naar, naar professionaliteit qua dat je, eh, hoe je je presenteert of zo, is dat misschien wel een idee. Maar ja, ik, ik maak juist muziek Gaat vanuit, muziek? Uh, vanuit mezelf. Eh. ja, als, en als het muziek van je uit jezelf ja, is, dan, draag ik ook, lekker waar ik die morgen zin in heb. Ik ga nu niet helemaal, ja, ik weet niet. Misschien is dat onprofessioneel, maar ik ga hem niet helemaal omkleden of zo. Ben ik niet mee eens. Nee? Dat dat niet professioneel is. Oké. Nee, want... Ja, ik vind het wel prima. Ik vind het juist leuk om te zien. Er zijn gewoon bands met hele maskers en pakken en dingen. Ja, en dat is ook leuk. Dat is ook leuk, maar ja. Daar kies je voor, zeg maar. Daar kies je voor. Precies, ja, dat past niet echt bij mijn eh, dingetje. Er is ook een band in Haarlem die was helemaal verkleed als, uh, als meme-figuren. Die liepen ook mimend het podium op. Dat is heel vet. En samen dat had met... Ik niet willen, of, dat had ik niet, <laughs> had ik willen zien, maar dat was ik niet bij. Dat is, het was in het patronaat. Het is ook een Haarlems bandje. de zang, de, volgens mij de bassist was als een, als een politieagent, maar dan met een, hele, met een kruis op zijn gezicht. En eh, de drummer, dat was een, eh, een, ja, een soort van uh, ja, Sailor Man-achtige gast. Welk bandje was het dan? Human Alert. van... Hoorde je? Een koffertje van Sepultura. Een klerenherrie weer. Dit was een koffer van Sepultura door eh, de professionele hardcore band Hatebreed. En eh, nieuws over Sepultura. Je kan ze gratis bekijken. Ze komen naar Nederland in, eh, in juni, naar Scheveningen. Komen ze op Schellenpop te staan. Dat is een gratis toegankelijk festival. En daar hebben ze dus Sepultura geboekt. Een van de grootste metalbands uit de jaren 90. Begonnen met Max Cavalera. Eh, ze komen uit Brazilië trouwens. En, eh, daardoor ook een beetje die Braziliaanse roots invloeden. Max Cavalera en zijn broer kregen ruzie. Hij stapte eruit. Soulfly kwam eruit. Daarna kwam, kwamen ze weer terug. Cavalera Conspiracy komt eruit. En weet je wat het leuke is in al die platen? Ze klinken allemaal hetzelfde. Gaaf. Je kan ze gewoon achter elkaar draaien en je hebt er helemaal geen last van. We hebben, eh, we hebben nog steeds uh, Tess in de studio. En het grappige is, wij hebben het over beroemdheid en niet-beroemdheid. En toen kwamen we meteen bij een andere naam. Frank Turner. En wat, wie is Frank Turner voor jou? Uh, ja, ik heb, ik heb zeg maar... Dat was trouwens met Rob Akda trouwens, met die voorronde. Toen zat ik in, zo in dat blaadje te kijken, volgens mij Live access of zo. Daar stond hij in en eh, ik vroeg me af, wat, wat is dat dan? Er stond ook bij akoestische punk. Dus eh, dat ging, ging ik luisteren. En toen twee weken later zo speelde hij in, in de Melkweg. ja, en ik vond het echt super tof. Dus ik, ik herken ook heel veel in zijn teksten, zeg maar, qua wat ik zelf doe en, eh, en heb gedaan en zo. En eh, een beetje ook de periode van mijn leven waar ik in zit, zeg maar, van eh, tussen volwassen worden en nog, zeg maar, jong willen blijven of zo. Daar zingt hij echt heel veel over. Dus ik vind het echt moeite hebben met ouder worden, zeg maar. Nee, ik heb geen moeite mee, maar ik vind het wel, het is wel interessant, zeg maar. En ik vind het ook een leuk onderwerp om, ja, te horen dat mensen daarover zingen. Ik ga er niet zelf, denk ik, afschrijven. Ja, dat je bijzonder bent, dat, eh, dat, dat, dat laat je al even bij te horen van, eh, van dat nummer uh, van daarnet. Van Hybrid, uh, Menno? Hey, hybrid. hybrid. Nou, maar, maar goed, wat, wat mij opvalt is dus dat je graag het plezier in muziek wil houden. Dus dat je niet... Wil je, je wil dus niet geleefd worden Nee, als ja, groot wie wil Dat wel dan? Ja, niemand eigenlijk. Dat, daar, kiest, daar kiest niemand voor, denk ik. Maar ja, je kan daarin in, in zo'n... Ja, ik neem aan dat je als je veel geld moet verdienen of als je weet ik veel, een, een eh, plaatcontract hebt getekend waar je dan aan vast zit. Ja, hmm. dat, eh, eh, dat je daar wel geleefd door kan worden. Ja. Wil je authentiek blijven in dat opzicht? Ehm, dus dus authentiek in de, zin, in de zin van niet beroemd, toch leuke muziek maken. Zoiets? Ja, nou ja, sowieso. Ik blijf, blijf, de muziek ook maken zolang ik het zelf leuk vind. En, ik doe het eh, eigenlijk, eh, misschien is dat een beetje asociaal, maar ik doe het vooral, voor mezelf, omdat ik het zelf leuk vind. En eh, als mensen naar willen luisteren, vind ik dat echt super tof. Ja. En ja, het moet niet andersom worden. ik, moet er wel lol mee blijven houden. Maar had je dat ook het idee toen op die zaterdagavond 10 november, toen je in je eerste voorronde stond bij de Rob Agda wordt? Want ik kan me nog een moment herinneren dat je op een gegeven moment pakt hier de microfoon en zegt, ja, als je nou even gewoon wil luisteren naar wat ik zei ik bedoel, je eh, trok op een gegeven moment... Niet. Nee, maar, in soortgelijke bewoordingen. Laat, laat ik het zo zeggen. Nee, wat, nee, wat, zijn nou precies? Eh, nee, weet je, ik, ik, heb, eh, ruime ervaring met dat mensen... gewoon ook gezellige gesprekken hebben tijdens het optreden. En dat vind ik allemaal niet erg. Maar als je, als je akoestisch speelt, dan hoor je dat zelf ook best wel erg. En dan kan je best wel door afgeleid worden. Ik heb daar de laatste tijd wel minder last van. Maar ik zei dat eerder, van het wordt een zacht nummer. En uh, gewoon weer even aandacht trekken. Van, Zo was het, ja. ja. Ja, zo was het. Dat was het meer. het was dus, niet eh, van, nee jongens, uh, nee, zo, maar... was het, zo was het ook niet. Maar het was wel even van, even opletten. Hè? Ik ga, uh, zoiets was het. Het was precies wat je ook zei. Hè? Je, je, wilde gewoon ook het publiek even aandacht... Even weer erbij halen. Bij, bijhalen. Nou, dat werd ook later ook gezegd. Frank Turner, een van de mensen die jij dus zeer hoog hebt zitten. Ja, sinds kort dus eigenlijk. En ja? is sinds... Uh, ja, sinds kort. En uh, wat, uh, wat jij heel graag wil horen is I Knew. En dan? Pnufrock. Prufrock. Eh, Prufrock. Let's <laughs> begin in the beginning. We're lovers and we're losers. We're heroes and we're pioneers. We're beggars and we're choosers. Skirting round the edges of the ideal demographic. We're almost on the guest list. But we're always stuck in traffic. Watched our close associates up and play their parts, chatting up the it girls, and they're tearing up the charts. While we were paying with coppers to get our rounds in at the bar. With a C team, with the almost famous old friends of the stars. romantic poets. The only one among us who is ever gonna make it. We planned a revolution from a cheap Southampton bistro. I don't remember details, but there were English boys with banjos. Jay is our St. George, and he's standing on a wooden chair. And he sings songs and he slays dragons, and he's losing all his hair. And Adam is the resurrected spirit. Simpsons in plaid instead of rhinestone and living in South London. And no one's really clear about Tommy's job description, but it's pretty clear he's vital to the whole damn operation. And Dave Danger smiles at strangers, treats the safest girl I know. And Zoe and Hobbs will scamper up to victory in the city we call home. We won't change our way. verzoek van Tess draaien we dit in onze uitzending. En voor degene die Tess nog niet hebben gehoord, ze gaat twee nummers achter elkaar spelen. Geniet ervan. We weten nog niet welke nummers. Trouwens, wil je Frank Turner live zien? Hij komt weer naar Nederland in april. Precies. Dat is ook nog een nummer. Ze spelen, hij speelt in ieder geval in de Tivoli en in, eh, in Eindhoven in de Evenaar in eh, april. En een kaarten kostte 10 euro. Nou Tess, welke nummers ga je spelen? Eh, ik begin met een nummer zonder titel. Ja, die heb ik best wel recent geschreven. En ja, ik, ik noem wel eens... Ja, ik schrijf hem altijd op als een McDonald's boy, maar dat, eh, <laughs> ja, dan verklap ik het eigenlijk al. Maar goed, luister maar naar de tekst, dan, begrijp je het wel. Eh, en daarna? Eh, daarna komt Silent Massacre. Dat, dat, gaat over vlees eten en zo. En zo, succes! <laughs> I just saw you the other day. Then I remember that I see you around. You're just my kind of guy. precisely what I like seeing. Your head looks perfect, and I'm sure you're vegan. Cause that tiny beard of yours is exactly the right size, and your shirt is punk and magenta eyes. You are so pretty, and I wanna know who you are, baby. You think I might be shallow? Well, I don't care, I just really, really wanna know who you are. Well, for weeks I have been staring at you. You must know by now I do exist. Our connection feels stronger every day. Now you are the first on my list. So it's about time I introduce myself. As I walk your way, my heart starts racing, and I still think how you're my kind of guy. But I didn't notice the McDonald's sign behind you. It can't be that you're consuming right now as you're stuffing the last parts of your burger in. I'm still sure it must have been another thing. It must have been something else before I say anything. You start talking mouthful about how you've seen me around, and then I beautiful, but I smell the rotting meat and I take a few steps back, still I'm trying to recover the image of you I had. You go on about what kind of sex you want me for and how you think how good you are and how strong and I just wish you would shut the fuck up and I realized how I was so awfully wrong. You might be pretty, but you're an asshole, asshole, baby. You might be pretty, but you're a motherfucking asshole. I hate that this happened, but I'm glad to realize that the next time I should just look for more than the color of your eyes. The color of your eyes. <laughs> Eh, ja, en dus die andere. Het kapootje erop zetten. Klein beetje voorbereiding tot het tweede nummer. Geweldig. Ja, nou het is vast stil hè. <laughs> Ja, we, vullen wel de ruimte even op hoor. Ja, goed. Hey, eh, eh, Jaap, als ik jou wat vragen mag. Wat vond je hiervan? Nou, ik heb ook even naar de tekst geluisterd. En <laughs> ja, spreekt me wel een beetje aan eerlijk gezegd hoor. Dus... Ja, leuk. Oké, dan gaan we weer beginnen met het, het volgende nummer. Oké, ja. covered up by iron shutter slides out inside. But this cannot hide the sight of the choking hypocrisy that shines from this door. Behind the quint beam, behind the bar stand, behind the windows, the products of a silent massacre show. Desperate screams of tears and disgust and anger, pressure in his mind, pushing him away forces him to step back from this tragic vision. Hold it in, keep it together. Frustration turns to activity. A promise to these helpless victims remains. Murder for sale is written in red on the pavement. People walk by, but they can't see, cause they are used to closing their eyes. and people still buy these products of the pain and misery of all these individuals who were killed just to be hanging up there. You're an alien between those who are able to turn their heads, who are not being torn apart by the corpses on every street corner, the products of rape in the supermarkets closing their eyes and walking away. But you don't walk away. Behind the bars and behind the windows, the products of a silent massacre show. But they are unseen. Ja, ik heb even eh, ook hier eh, met, eh, met grote aandacht ook naar de tekst weer zitten luisteren. En dat, ja, ik kan niet anders zeggen dat je dus op een gegeven moment toch ook bezig bent om de mensen daar ook wat de andere kant te laten zien. Heel duidelijk vind ik ook, wat ik in deze song van, je, van je net heb gehoord, dat sommige mensen gewoon het niet willen weten wat, wat er gebeurt. ik denk dat dat een beetje ook de strekking is van, het, van het hele verhaal. Ja, ja zeker. Ja, ja laatste nummer. Eh, ja, want eh, ik heb echt eh, heel goed even goed naar de tekst zitten luisteren. Maar het was helemaal goed. Helemaal goed. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. ja. Ehm, laatste plaat voor 9 uur. En dat is met, oh, oh ja, dat is een hele mooie. John Doe's Revenge. De winnaars van 2008-2009 met het nummer Broken Home. Ik zie jullie tweede uur. Meer, Tess. Nog één nummer. Oh, ze gaat ons zingen. Nog één nummer. into your eyes, but your eyes are frozen. You left me broken. Listen to the sound.